Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Ziekenhuizen kunnen het bijna niet meer aan. Dat hebben ze demissionair minister De Jonge laten weten. Er zijn nu zoveel coronapatiënten dat code zwart steeds dichterbij komt, vertelt verslaggever Arjan Noorlander. En zeggen de ziekenhuizen, om dat te voorkomen moeten we nu naar opschalingsfase 2D. En dat betekent praktisch gezien dat alle planbare zorg in Nederland moet worden uitgesteld. Je knieoperatie, je heupoperatie, hij zal voorlopig dan niet doorgaan. In sommige ziekenhuizen is het zo druk dat ook hersen- of kankeroperaties worden uitgesteld. En het Zuiderland ziekenhuis in Limburg wil medewerkers die positief zijn getest op corona, maar geen klachten hebben, vragen om toch te komen werken. 31 mensen zijn om het leven gekomen toen een boot met migranten vanmiddag kapseisde op zee tussen Engeland en Frankrijk. Onder de doden is ook een jong meisje. De politie heeft vier mensensmokkelaars opgepakt. De afgelopen tijd proberen steeds meer migranten de oversteek te maken. De kanaaltunnel en de veerboten zijn zo streng beveiligd dat het rubberbootje de enige weg is. En daar is tussen Engeland en Frankrijk irritatie over, vertelt correspondent Frank Renaud. Dat gebeurt over een heel groot gebied. Niet meer alleen bij Calais, zoals vroeger. Nee, op een kuststrook met strand en duinen van 150 kilometer ongeveer. En de Fransen zeggen, ja, we kunnen veel doen, maar we kunnen niet dag en nacht patrouilleren op al die stranden. En daar hebben de Britten inderdaad kritiek op. Die zeggen jullie moeten meer doen. En de Fransen zeggen nou als jullie willen dat we meer doen, dan moeten jullie maar meer meebetalen. In de VS zijn drie witte mannen veroordeeld voor de moord op een zwarte man vorig jaar. De man van 25 was aan het joggen toen hij van dichtbij werd doodgeschoten. De verdachten zeggen dat ze dachten dat de man een vluchtende inbreker was. Welke straf de drie krijgen is nog niet duidelijk. Ajax heeft ook de vijfde wedstrijd in de groepsfase van de Champions League gewonnen. De Amsterdammers wonnen in Istanbul met 2-1 van Besiktas. Haller scoorde beide doelpunten van de Amsterdammers en maakte zijn negen doelpunten dit Champions League seizoen. Trainer Erik ten Hag snapt wel hoe dat kan. Nou, ik denk dat het vooral ook een vorm van intelligentie is hè, om op eh, de juiste plaats te staan. En ik denk ook met name mentaliteit, want hij is onverstoorbaar, kan eh, heel goed met druk omgaan, met stress. Ajax was al zeker van een plek in de achtste finales. Het weer nog, morgen begint met regen, maar in de middag schijnt af en toe de zon. Dan wordt het 6 tot 9 graden. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu Sea of Love. be Sea of Love. Something happens to me every time And I can't seem to find what to say or do I only get this way with you I only get this way with you I only feel this way with you And when we're together I feel like I find what to say and do. escape my mind where you belong. I'd go hungry, I'd go black and blue. 12. you just don't realize how much I love you. They say you found somebody new But that won't stop my loving you I just can't let you walk away Forget the love I had for you Guess I could find somebody new that easy to forget.